Joe Biden blijft ervan overtuigd dat hij bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen als winnaar uit de bus zal komen. In een korte toespraak benadrukte hij dat alle stemmen geteld moeten worden, maar dat de uitkomst van de verkiezingen nabij is. Democratie is soms rommelig en vergt geduld, maar zo werkt ons systeem nou eenmaal. Hij vraagt de Amerikaanse burgers daarom om rustig te blijven. In vijf van de 50 Amerikaanse staten is nog geen uitslag bekend van de presidentsverkiezingen. Donald Trump en Joe Biden ontlopen elkaar in de zogenoemde swing states soms maar enkele duizenden stemmen. Bij de school van de prinsessen Amalia, Alexia en Ariaan in Den Haag... is vorige week vrijdag een verwarde man aangehouden die een scherp voorwerp bij zich had. Dat meldt Shownieuws dat hierover een bevestiging kreeg van de politie en de Rijksvoorlichtingsdienst. Het is niet duidelijk of de man naar, school, naar de school kwam vanwege de prinsessen. Hij is volgens de politie naar de opvang verwarde personen gebracht. Het Openbaar Ministerie heeft aan SBS6 laten weten dat de man niet vervolgd wordt. Prinses Amalia werd begin dit jaar bedreigd via Instagram. Een man stuurde haar berichten met een gewelddadige, seksuele en angstaanjagende lading. Deze man kreeg daarvoor dinsdag drie maanden cel en tbs met dwangverpleging opgelegd. Feyenoord heeft in de groepsfase van de Europa League thuis met 3-1 gewonnen van CSKA Moskou. AZ heeft na twee overwinningen een nederlaag geleden. In San Sebastian verloor AZ met 1-0 van Real Sociedad. En PSV verloor in Griekenland met 4-1 van PAOK Saloniki. Het weer vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het koelt af tot net boven het vriespunt met lokaal kans op mist en vorst aan de grond.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 Alweer een poos geleden dat we samen zijn geweest. Heel even met z'n tweeën mis ik het al Name. disappear. No, don't disappear. fish almost every morning. And she take a nigga pic before she leave the door. I be waking up the pics before a nigga on it. And every weekend, my shorty coming over. Shorty can fend the out, but she like flashing over. She ain't driving no Camry, she pulling in a Rover. With her hair so curly, I like she said, What you know about us? Tell you everything. I got what you need. Woke up in the store and get what you want. Get it. You get what you please. We bout to get it on. Take off them drawers. It's just you and me. You know what I be on nothing go wrong. Cause I like what I see. Look, baby, I said I ain't gon' front. You got my heart beating so fast, and words I can't pronounce. And I be getting the chills every time I feel your touch. I be looking at the top, and girl, it's only ice. All I need is your choice. And girl, I told you once, don't make me tell you twice. I know you see this print through my pants that I know you like. And your ass be looking so fat when it be in them tights. And I'm going straight to the top, so hope you ain't afraid of heights. You always keep we never left. Through all the trials and tribulations, always had my best. So here's 5500, go and get your brush. Stop rubbing on your butt, start kissing on your neck about it. Niggas know I had to swing, I had to make a play. I had to apply the pressure, cause you my hidden treasure. I think I'm falling in love. She said, What you know about love? I tell you everything. I got what you need. Woke up in the store and get what you want. Go get You get what you please. We bout to get it on. Take off them drawers. It's just you and me. You know what I be on. I'm about to go wrong. Cause I what I see. and I can't seem to find Van ZFM. told me just how to get there. But when I get there, I know. Cause I'm taking it. for the night. 40 advice, morally alright, but I need some advice, and I know that I'm acting fool. for someone who I hardly even know. down But I still want that.